Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De politie beschikt over software die geïnstalleerd wordt op computers van verdachten. Die kunnen zo in de gaten worden gehouden. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Volgens Opstelten is de software in een zeer beperkt aantal gevallen ingezet. Om wat voor software het precies gaat wil Opstelten omwille van de veiligheid niet kwijt. Afluistermethoden in een woning mogen alleen worden toegepast bij ernstige misdrijven... waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan... Opstelte heeft zich door het Openbaar Ministerie ervan laten verzekeren dat de software volgens de regels wordt ingezet. De brief van de minister is een reactie op Kamervragen van D66, SP en GroenLinks... naar aanleiding van berichten dat de Duitse politie over afluistersoftware beschikt. Canada stapt uit het verdrag van Kyoto. Daarmee is het het eerste land dat zich terugtrekt uit de overeenkomst... die in 1997 werd gesloten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Volgens de Canadese regering heeft het verdrag geen zin... zolang grote vervuilers als China en de Verenigde Staten het niet ondertekenen. Door zich terug te trekken voorkomt het land een forse boete. Het Kyoto-protocol vereist dat landen eind volgend jaar de uitstoot met 6% hebben teruggebracht... ten opzichte van 1990. Maar dat gaat Canada bij lange na niet halen. In Syrië is het dodental van het geweld tegen betogers opgelopen tot 5000. De hoge commissaris voor de mensenrechten bij de VN heeft dat gezegd. Onder de doden zouden zeker 300 kinderen zijn. De commissaris herhaalde haar oproep aan het internationaal strafhof... om het regime van president Assad te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Te midden van de aanhoudende gevechten waren er gisteren gemeenteraadsverkiezingen in Syrië. Volgens activisten kwam er op veel plaatsen bijna niemand stemmen. Het weer vanuit het westen regen, langs de kust stormachtig en op de Wadden korte tijd kans op windkracht 9...